uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van de doelen is dat de totale stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur... dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet praten over de stikstofaanpak. Greenpeace zegt dat ze aan tafel zitten om mee te denken en niet om water bij de wijn te doen. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven... nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Een man van 19 die in Amsterdam de beroving van een maaltijdbezorger filmde... is vrijgesproken van medeplichtigheid. De man filmde vorig jaar zomer hoe zijn vriend de bezorger met een mes bedreigde... en eten en drinken afpakte. Hij deelde de beelden op Snapchat en had het daarbij over racen, straattaal voor beroven. De rechtbank noemt het kwalijk dat er is gefilmd... maar zegt dat er geen bewijs is dat de man van de plannen voor de overval op de hoogte was. In de eredivisie heeft RKC thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen FC Utrecht. De club uit Waalwijk stond in de rust met 2-0 voor... maar in de tweede helft scoorde Bas Dost twee keer voor Utrecht... waardoor beide clubs een punt pakken. Eerder op de avond won PSV thuis met 4-1 van Emmen. Cambuur Excelsior werd 0-2. En Ajax won met 3-2 bij Fortuna Sittard. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon. Het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dus is ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella ella, ella. Come en umbrella, ella. Come en umbrella, ella. Come en umbrella, ella. Come en umbrella, ella. mijn nummer, umbrella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Fella, fella, Vella, we kennen van fella, Ik had die regen druk op mijn Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk pas barella, op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Op Ella kom me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de veld mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, van maar move Die is dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen badders in training, skin Ik splash in mijn bijen. Ook ik ken de splash van al Die regen op mijn ambarella Dus die zit de shoes, Jara, Niki en ook Isabella Oh fella, fella, we kennen van fella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, mijn hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella